1 uur. Marnik Sampersen eh, met het NOS-journaal. Tegen Geert Wilders is ook in hoger beroep 5000 euro boete geëist... voor zijn minder Marokkanen-uitspraak. Volgens het Openbaar Ministerie heeft Wilders zich met die uitspraken... vijf jaar geleden schuldig gemaakt aan groepsbelediging... aanzetten tot discriminatie en tot haat van Marokkanen. Wilders maakt een duidelijke tweedeling tussen Nederlanders en Marokkanen, vindt het OM... Bij de rechtbank werd de PVV-leider eerder al wel schuldig bevonden... maar hij kreeg toen geen straf. Zowel het OM als Wilders gingen in hoger beroep. De Amsterdamse burgemeester Halsema wil dat er een eind komt aan de bestaande vorm van raamprostitutie op en rond de Wallen. Zoals het nu gaat is het volgens Halsema onacceptabel. Ze legt aan de gemeenteraad vier scenario's voor. Die lopen uiteen van het sluiten van de gordijnen, waardoor het gebied minder interessant wordt voor toeristen, tot het sluiten van alle bordelen op de Wallen. Elders in de stad komen dan nieuwe sekswerkplekken. De banken in Nederland mogen niet zomaar betaalgegevens van klanten gebruiken voor persoonlijke reclames. Die waarschuwing van de autoriteit persoonsgegevens staat in een brief aan de Nederlandse Vereniging van Banken. Vorige maand liet ING weten dat de bank klanten persoonlijke aanbiedingen wil gaan doen. Wie bijvoorbeeld een vliegticket koopt zou dan een aanbieding van een ING-reisverzekering kunnen krijgen. De autoriteit persoonsgegevens is bang dat de privacy in het geding komt... Bijvoorbeeld door informatie over de politieke of seksuele voorkeur van mensen. Verkeersschool Aalbrecht in Zoetermeer is failliet verklaard. Dat hing al in de lucht sinds de rijschool vorige week onverwacht deuren sloot... en daarmee leerlingen en rijinstructeurs dupeerde. Bij de politie hebben zich meer dan 200 mensen gemeld... die zich benadeeld voelen door de Zoetermeerse rijschool. Het weer, zon en stapelwolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt 18 graden in het noordwesten... tot 22 graden in Brabant en Limburg. Morgen en vrijdag meer zon en een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Meer luisterplezier. Met muziek en informatie. Weet wat hier leeft. Dit is ZFM. this moment, cherish this breath. Tomorrow's a new day for everyone. wil u Zandvoort van bovenaf bekijken? Dat kan tegenwoordig. Dan bekijkt u Zandvoort aan zee vanaf grote hoogte. 55 meter hoge reuzenrad, de View, biedt vanaf het Badhuisplein... een spectaculair uitzicht over Zandvoort aan zee en de wijde omgeving. Een ritje in de View duurt ongeveer 10 minuten. Kun jij een mooiere zonsondergang voorstellen? Ik niet. Dus neem plaats in een van de 42 gondels... en raak de wolken van Zandvoort kinderen. Een ritje voor de kinderen kost 4 euro. En voor volwassenen 6 euro. En ja, het is prachtig weer, dus ik zou het zeker een keer proberen. Ik heb uitgezocht een nummer 1 hit uit 1999. En dat gaat to City to City. En dat was een Nederlandse band. En in 1999 in één klap beroemd werd met de single The Road Ahead. City to City werd opgericht in 1998... nadat Henk Temmink, voormalig het goede doel... Maarten van Praag hoorde zingen. Hij bracht Maarten van Praag in contact met de Sandro van Bremen... die verbonden was aan de geluidsstudio van Sander en Henk. Het nummer The Road Ahead werd door Rens van der Meer en Jan de Roos gemaakt... voor een televisiecommercial van het automerk Mitsubishi. En in de eerste instantie door, ingezongen door Sandro. Omdat er zeer positief op gereageerd wordt... besloot men de nummer opnieuw op te nemen met zang van Maarten erbij. De song was niet alleen een hit... het bleek ook een inspiratiebron voor vele mensen... die op dat moment in een crisis verkeerden... of zich in het kruispunt in hun leven bevonden... En werd daarmee een e- evergreen in de Nederlandse popgeschiedenis. En, dit, en hier komt hij dan, City to City, The Road Ahead. weer terug dit jaar. De Ibiza-markten. De Ibiza- en hippe weekmarkten is geïnspireerd op de hippe markten van het eiland. Laat iets verkeerd volgens mij. Dat is niet helemaal de bedoeling. <laughs> Ze komen weer terug dit jaar, de Ibiza-markten. De Ibiza- en hippe weekmarkt is geïnspireerd op de hippe markten van het eiland Ibiza. Voor het organiseren van de Ibiza-markten op het Badhuisplein... brengt Hip en Happy Events het Ibiza-gevoel naar Zandvoort aan Zee. Op de Ibiza-markt kun je terecht voor een exclusief aanbod van producten... wat gerelateerd is aan Ibiza. Zoals lifestyle, fashion, jewels, beauty... maar ook voor een lekker drankje, hapje en een heerlijk Ibiza-sound. En de kosten zijn gratis. De locatie is het Badhuisplein en het is 12 juli... en het begint om 2 uur tot 8 uur s avonds. Ja, en nou gaan we ruisteren naar wat ik eigenlijk de bedoeling had nee, dat was niet de bedoeling. <laughs> Nee, maar niet kwalijk. Ik ben een beetje aan het rommelen. Maar goed, dat maakt niet uit. We gaan naar Linda Ronstedt. zeer korte raadsvergadering is bekendgemaakt dat David Molenburg wordt voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Zandvoort. Met het uitspreken van zijn naam werd dit formeel bevestigd. De Vrouwencommissie zal hem voordragen aan de Commissie van de Koning. David Molenburg is geboren in 1968 en woonachtend in Haarlem. Molenburg heeft onder meer gewerkt als bestuuradviseur in de gemeente Den Haag... en daarna zes jaar als plaatsvervangend directeur van Zeeland Port. Vervolgens was hij vanaf 2011 tot 2018 wethouder en eerste lokale burgemeester in de gemeente Ronde Venen. Sinds juni 2018 is hij actief als zelfstandig adviseur en interim bestuurder. David Molenburg is lid van het CDA. Hij was in 1992 tot 1994 beleidsmedewerker van het CDA-fractie in de Tweede Kamer. Vanmorgen keek ik op Facebook en volgens mij exploseerde Facebook. Want niet iedereen was nou echt gelukkig met eh, deze keuze. Maar goed, je kan niet iedereen het naar de zin maken. Daarom blijken we wel vrienden voor het leven. Je komt erachter, vroeg of laat mensen nodig in het goede en in het kwaad. Want de weg van het bestaan is soms heel wel. Goed vertrouwen is het enige dat wel. De evenementenagenda van juli. Van 5 tot 7 British Festival. En het is diverse, eh, diverse in, in, even kijken hoor, diverse activiteiten in Zandvoort. Dan hebben we de zesde Tropical Festival. En dan hebben we de zevende Holland op zijn best. Door Mark Eckhoven, Endhoven. En dan hebben we van 13 plus 14. En dat is Japans, eh, eh, Japan Beach Festival. Mango's Beach. En dan hebben we 13 tot 14 de Battle of the Coast. Dat hebben we ook, daar kom ik straks nog even op terug. En de 20e, dat is de zomermarkt op de boulevard. En het is het Raadhuisplein van 10 tot 4. En dan hebben we ook de 20e, Dancing in the Street. Ja, dat is een heel gezellig zijn altijd. Bijzonder gezellig.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 de Britse keuken, Britse muziek en Britse sporten. Waar de verschillende jubilea van het Britse Koningshuis in 2017... en Harry Potter in 2018 de hoofdrol speelden tijdens het Britse Festival is deze editie Monty Python het hoofdthema. Tijdens het weekend verbind je een Silly Walk Arena... net Badhuisplein met Circus Zandvoort en het Gasthuisplein... De voetstappen op de grond en de afbeeldingen in het circus nodigen uit om de befaamde Silly Walk van John Cleese te evenaren. Deze geeft zin om te lopen stap in een gratis Britse dubbeldekker. De hop-on-hop bus rijdt bezoekers op zaterdag en zondag langs diverse activiteiten in het dorp. Zo kun je een bezoek brengen aan de Britse markt, het foodtrucks op het boulevard... deelnemen aan de badminton clinics op het Venemaplein... en een ritje maken in een mini-eye reuzenrad op het Badhuisplein voor een fantastisch uitzicht. En natuurlijk ontbreekt een stop bij circuit Zandvoort niet... voor een bezoekje aan de British Race Festival. Het complete programma staat vermeld op de website van het programma. Ja, en ik ga door met Elton John, British Scanner, Warlike, Like, Like Shanking Go On. winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, kijk naar buiten, dan weet je het al. Hè. Vandaag zijn er zonnige perioden met enkele wolkenvelden. In de noordelijke helft is er kans op een lichte bui. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 in het noordelijk kustgebied... en lokaal 23 graden in het zuidoosten. De noordelijke wind is zwak tot matig. Komende nacht klaart het weer flink op. Alleen in het noorden trekken ook enkele wolkenvelden over hier en daar ontstaat wat grondmist. De minimumtemperatuur ligt rond de 9 graden en de noordelijke wind is zwak tot matig. Morgen overdag is het naast zon ook bewolking en blijft het droog. De middagtemperatuur loopt uiteen van 19 graden vlak aan zee... tot 24 graden in het zuidoosten van het land. De wind waait uit richtingen tussen west en noord en is zwak. Tot matig. Ja, en ik ga door met Charlie Rich Behind a Closed Door. my baby makes me proud. Lord, don't she make me proud. She never makes a scene by hanging all over me crowd. Cause people like to talk, why don't they love to talk? But when they turn out the lights, I know she'll be leaving with me. And when we get behind when they turn out the lights, she's still a baby to me. Cause when we get behind twilight is gone, and no songbirds are singing. When the twilight is gone, you come into my heart, and here in my heart you will stay. While I pretend my prayer in a dream that's divine. My prayer is a rapture in blue. away. And your lips close to mine. 13 juli van 8 tot 14 juli tot 5 uur is Battle of the Coast. Tijdens dit weekend strijdt de internationale SUP-top in drie disciplines... de beach race, sprint race en de downwinder en de long distance. Waarvan de beach race het enige officiële Nederlandse kampioenschap SUP... en een kwalificatiewedstrijd voor de wereldkampioenschappen, eh, wereldkampioenschappen is. Sinds afgelopen jaar is dit evenement onderdeel van de Eurotour. De Eurotour is het grootste stand-up paddle evenement wereldwijd. Aankomend jaar bestaat de Tour maar uit maar liefst 22 evenementen in 14 verschillende landen.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 Ze hebben heel veel preventieve uren op het strand en zee meegemaakt... waarin baders, zwemmers, watersporters en strandbezoekers in de gaten werden gehouden. In juni werden 186 keer de hulp van de ZRB ingeroepen... waarbij 216 personen werden geholpen. Opvallend was het grote aantal kitesurfers, 21... dat, vaak door het wegvallen van de wind naar de kant geholpen moesten worden. Ook het aantal vermiste en gevonden kinderen was in juni groot. 57 keer hielpen de lifeguards om kinderen en ouders te herenigen. Tijdens de warme en tropische dagen met aflandend wind... werd veel zwemmers het luchtobjecten naar de kant gestuurd... en moesten zeven keer uitgerukt worden voor een zwemmer in de problemen. Van kwallenbeten en snijwonden tot onvel, onwel, meldingen en hittebevangingen. De eerste hulp kwam 96 keer in actie van 22 keer voor ernstige ongevallen. De lifeguards maken zich nu voor de zomervakantie... die vrijdag in een groot deel van het land gaat beginnen, maken ze zich van op. Ga een dag naar het zand en lees dan de veiligheidstips op www.zrb.info veilig of loop langs bij een reddingspost en vraag naar de situatie van de dag. En ik heb een heel mooi plaatje voor u gevonden en dat zijn Tremlo's. Silence is golden. En dat is natuurlijk zo. Zwijgen is goud. Ik heb een nieuw item, heb ik, eh, dat gaan we doen, elke week een keertje doen. En dat zijn leuke wetenwaardigheden. En dan is de vraag, de eerste vraag is... hebben flamingo's een voorkeurspoot? Dat hebben ze niet. Valt bioloog Wiedeke School van Burgers Zoo in Arnhem met de deur in huis. Flamingo's zijn niet links- of rechtspotig. De roze vogels trekken hun poten ook niet in... omdat ze zo lekker vinden. De eenbenige stand, stand helpt ze om warmte vast te houden. Ontdekken gedragonderzoekers van het Amerikaanse St. Joffis University in 2009... toen ze maanden bij een flamingo-verblijf doorgebracht hadden. In het water bleken ze vaak eenbenig te staan dan op het pad, op het land. Waarschijnlijk omdat ze in het water meer warmte via de poten verliezen. Trekken ze een poot in, dan krijgen ze het dus minder snel koud. Dat maakt het ook aantrekkelijk om een poot te wisselen, denkt school. Het zal niet handig zijn om steeds dezelfde poot in het water te hebben. Dat zou de ene poot veel korter worden dan de andere. En als je in de winter maar één handschoen hebt... zou je die ook af en toe willen wisselen. Nou, als je het maar weet. ja, waar het als een koe. De wereld is van iedereen. Eh, vanavond om, eh, om 6 uur, en is op de SBS 6... komt onze collega Roy van Buringen op de televisie. In het programma Roy van Buringen in Klinkt Smakelijk op SBS 6. Hoe ver die gekomen is, dat mag je niet vertellen. Ik heb eh, geprobeerd hem te pakken te krijgen, maar helaas niet gelukt. En we gaan gewoon weer, dan gaan we gewoon wat anders doen. Dus we gaan nog even een plaatje draaien. En dan, dan sluiten we af voor deze vandaag. is zo. Er is niks aan te doen. zieh durch die Straßen bis nach Mitternacht. Hab das früher auch gern gemacht, ich brauch ich dafür nicht.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 Und ich lieb dich, ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich, ich brauch dich nicht. Und ich will dich, ich will dich nicht, ich will dich nicht verlieren. Ja, muziekboulevard. Nee, dat is weer fout. Lunch zit er weer op voor vandaag. Ik hoop volgende week woensdag bij je terug te zijn. Ja, muziekboulevard, dat zit zo gebakken in mij. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik wens u in ieder geval een heel fijn weekend. En eh, morgenochtend weer gezond op, zoals ik altijd zei.